Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse stad Seattle zijn bij een schietpartij op een universiteit... een dode en drie gewonden gevallen. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Eén gewonde ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De schietpartij was in de faculteit Wetenschap en Techniek. De verdachte werd overmeesterd toen hij zijn wapen wilde herladen. Bij een treinongeluk in het noordoosten van Iran zijn zeker tien doden en tientallen gewonden gevallen. Volgens Iraanse media botste een passagierstrein op weg naar Teheran op een goederentrein. Waarschijnlijk loopt de dodental nog verder op. Joodse gebouwen in Amsterdam krijgen extra beveiliging. Het gebeurt op advies van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Volgens hem is er geen concrete aanwijzing voor een aanslag, maar is een aanslag wel voorstelbaar. In Brussel vielen vorige maand drie doden bij een aanslag op het Joods Museum. De Franse president Hollande roept wereldleiders op om tijdens de herdenking van D-Day met elkaar te praten over de spanningen in Oekraïne. In Normandië is vandaag de herdenking van de geallieerde invasie tijdens de Tweede Wereldoorlog, 70 jaar geleden. Hollande hoopt dat de Russische president Poetin een prettige kennismaking heeft met de nieuwe president van Oekraïne, Parashenko. Ook president Obama is er. De sponsoractie Alp du heeft dit jaar 12,3 miljoen euro opgebracht. Dat is een stuk minder dan de 29 miljoen die vorig jaar werd ingezameld... maar toen duurde de actie een dag langer. Het wielerevenement heeft ook last van een bonnetjesschandaal. Deelnemers zamelen geld in voor kankeronderzoek door de Alp S op te fietsen. Er deden zo'n 5000 mensen mee. Het weer, opklaringen, het is ongeveer 7 graden. Overdag flink wat zon, het wordt 17 tot 24 graden. Zaterdag veel zon, een stuk warmer, 25 tot 32 graden.